Michel Koenen met het NOS-journaal. Niels Meltzer, de Zwitserse VN-gezant die vorige maand harde kritiek uitte op een politieoptreden in Den Haag... stopt eerder als rapporteur op het gebied van marteling. Hij gaat eind maart weer aan de slag bij het Internationale Rode Kruis. Dat werk is niet te combineren met zijn werkzaamheden voor de VN, zegt hij. Meltzer noemde het optreden van de ME een van de meest afschuwelijke beelden van politiegeweld die hij had gezien sinds de fatale arrestatie van George Floyd. Later zei Meltzer dat hij zich genuanceerder had moeten uitdrukken. Instortingsgevaar vertraagt de redding van een kleuter in Marokko die vastzit in een put. Het jongetje stortte dinsdag 32 meter naar beneden. Met groot materieel proberen reddingswerkers het kind te bereiken. Maar hoe dichter ze bij het slachtoffer komen, hoe riskanter het wordt. Ze zouden de put tot een meter zijn genaderd. Het grote gevaar is dat de schacht alsnog instort. Na een reddingsoperatie van drie dagen willen ze het laatste deel daarom met de hand uitgaven. De Amerikaanse Republikeinse Partij doet twee van zijn eigen vertegenwoordigers in het congres in de ban. Ze worden niet meer gesteund bij hun herverkiezing. De twee hebben kritiek op oud-president Trump. Ze zitten als enige republikeinen in een commissie die de bestorming van het kapitool onderzoekt. Dat viel niet goed bij een deel van de Republikeinse Partij. En Amazon heeft het Amerikaanse beursrecord verbroken. De internetgigant werd in één dag tijd 191 miljard dollar meer waard. En de wind staat in schil contrast met het recordverlies... dat het moederbedrijf van Facebook een dag eerder bekend maakte. Het aandeel werd ruim een kwart minder waard, een dikke 200 miljard euro. En dat was het grootste verlies in beurswaarde ooit. Het weer nog, het koelt af tot rond het vriespunt in het zuidoosten.